met het NOS Journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod. Ook trok GroenLinks de steun in die ze vorige week gaf aan Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Maar volgens GroenLinks is er veel onduidelijkheid over wat er precies onder de operatie valt. Bijvoorbeeld of het leveren van wapens aan opstandelingen mag. Minister Rood Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie die ruimte niet biedt. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan zware gevechten gemeld tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn schoten gehoord. De staatstelevisie zou nu al in handen zijn van aanhangers van Ouattara. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan. Een rechtbank in Argentinië heeft een generaal die diende onder de junta tot levenslang veroordeeld. De ex-generaal Eduardo Cabanillas leidde in de jaren 70 een beruchte gevangenis van het militaire regime. De meeste gevangenen in het complex in Buenos Aires waren dissidenten die uit buurland Uruguay waren ontvoerd. Ze werden er gemarteld en uiteindelijk vaak vermoord. In het proces kregen drie andere verdachten straffen tot 25 jaar cel. Van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn gisteren meer dan 2000 Tunesische vluchtelingen per boot naar het vasteland gebracht. Premier Berlusconi heeft beloofd dat alle Tunesiërs binnen drie dagen van het eiland zijn gehaald. Op het eiland, met 5000 inwoners, zaten eerder deze week 6000 vluchtelingen. De lokale bevolking vreest dat veel toeristen Lampedusa vanwege de vluchtelingenstroom links zullen laten liggen.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 En het nummer, The Masquerade, is over. Goedemorgen, ook luisteraars. Goedemorgen Fred. Ik wil ehm, iets laten horen uit de regio. Een trio uit Hoofddorp, al zeer lang aan de weg timmerend... Met eh, uitstekende muzikanten. Sietse van Duin op de cornet. Rolf Koppijn, gitaar, zingt prachtig. Alex de Leeuw, bassaxofoon. Het trio Grande met het nummer As Time Goes By. CD van ZFM Jazz. Na de koffie en heerlijk ontbijt is Madeleine Peru niet te versmaden met I'm Alright. Ja, maar ook niet te versmaden is natuurlijk Jack Hilton. Jack Hilton die uh, eh, gedurende bijna een halve eeuw de bandleider, showman en impresario was. Een van de dominante figuren in de Britse showbiz. Toen in 1923 het orkest van Paul Whiteman voor een tournee naar eh, Groot-Brittannië kwam werd hij overrompeld door de sound van dit orkest en dacht, dit moet ik ook hebben. En toen formeerde hij het eh, Jack Hilton Orchestra. Een geweldige big band die heel veel heeft eh, gespeeld, waar heel veel mensen plezier aan hadden. Heel veel heeft plaat heeft gemaakt en wij gaan nu een stuk horen uit die tijd. En dat is eh, Me and Jane and the Plane. I'll be keeping my eyes. talking about you and me And I'm hoping you'll come back to me I'm lonesome as I can be And I'm waiting for your company I'm hoping that you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide I'm gonna run right by your side For you pretty baby, I would even die I'm walking, yes indeed I'm talking about you and me And I'm hoping that you'll come back to me come back to me I'm lonesome as I can be And I'm waiting for your company I'm hoping that you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide I'm gonna run right by your side For you pretty baby I would even die I'm walking, yes indeed And I'm talking about you and me And I'm hoping You come back to me You come back to me I'm hoping you come back to me Hannah Richardson I'm Walking Ruby Braff, de grote Ruby Braff, Die eh, heeft eens over haar geschreven That's the way to sing Simply and with spirit En dat is het ook um, Zij speelt hier met een Amerikaanse groep en heeft een heleboel platen gemaakt. En maar zingt precies in de stijl zoals wij dat eigenlijk op zondagmorgen allemaal willen. Ja. Katie Malua heb ik in mijn handen van de cd Piece by Piece. En ik ga het nummer draaien. Shy Boy. the pale lamplight I've no choice but to follow that call The bright lights, the people and the moon and all I pray every day to be strong For I know what I do must be wrong Or oh, you'll never see my shape Or hear the sound of my feet While there's a moon over Bourbon what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb Now I can never show my face I knew you only see me walking By the light of the moon out my heart hides the eye of a beast, of the face of a sin, but the hands of a priest. Boy, you'll never see my shame, or hear the sound of my feet, while there's a moon over Murmur. New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instincts in the pale moonlight. How could I be this way? when I praise you, God above. over Bourbon Street. Geschreven en gezongen door Sting. Het is eh, geschreven in 1993. Midden in de nacht. In het eh, French Quarter of New Orleans. Waar ook de beroemde Bourbon Street ligt. Dan heb ik nu wat anders van de CD Genius Loves Company. Eh, waar op alle nummers Ray Charles meedoet dan wel de hoofdpersoon is heeft hij een aantal mensen uitgenodigd om samen met hem te zingen. Nou, dat is natuurlijk een hele eer. En het volgende nummer is een, ehm, een nummer dat heel bekend is geworden door Judy Garland. Over the Rainbow. En hij zingt het samen met Johnny Mattis. Somewhere over the rainbow Way up high There's a land that I heard of once In a lullaby Deja vu. troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where. with a rainbow Why then, oh why Can't I Gypsy Kings waren dat met het beroemde nummer Hotel California. van Jazz vandaag met Peter den Boer en Fred Kroonsberg. En voor het Hotel California hoorde u Mary Lou Williams. En die werd bijgestaan bij het nummer Autumn Leaves door Dizzy Gillespie, Bobby Hackett, Mary Lou Williams op de piano natuurlijk. En George Duvivier op de bass en Grady Tate on de drums. Wat een naam allemaal hè? Perfect hè? En het leuke is, dat zeg ik ook in elke uitzending mensen die zijn eh, heel goed en weten zich nog beter te profileren als ze met juiste andere mensen spelen. En eh, de ene goede zoekt de andere nog beter op. En dat gaan we nu horen in eh, een uitvoering van Gone with the Wind door een kwartet met Wes Montgomery op de gitaar, Tommy Flanagan piano, Percy Heath op de bas en Albert Heath on the drums. Thank you.